Vijf uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Populaire Twitter-accounts van prominente persoonlijkheden en bedrijven zijn korte tijd gehackt geweest. Het gaat om onder meer de accounts van Elon Musk, Bill Gates, de democratische presidentskandidaat Joe Biden en rapper Kanye West. De hackers riepen op geld over te maken in bitcoins. Twitter zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook het Twitter-account van PVV-leider Geert Wilders lijkt te zijn gehackt. Zijn profielfoto veranderde aan het begin van de nacht in een karikatuur van een zwarte man. Het is onduidelijk of die hack iets te maken heeft met de grootschalige bitcoin-oplichting. Bij de parlementsverkiezingen in Noord-Macedonië heeft de sociaal-democratische partij SDSM nipt gewonnen. De partij van oud-premier Zoran Zaev hoopt dat het land hierdoor snel kan toetreden tot de Europese Unie. De pro-Europese partij kreeg 36% van de stemmen. De rechtsnationalistische VMRO volgt met 34%. In de peilingen leek het er al op dat geen van de partijen een grote meerderheid zou behalen. De eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 25.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane komt de grotere vangst door betere samenwerking met verschillende opsporingsdiensten. Het is niet duidelijk of er ook echt meer kook wordt gesmokkeld. De Verenigde Staten gaat TikTok onderzoeken op veiligheidsrisico's. De app, die van een Chinees technologiebedrijf is, zou volgens de regering Trump gebruikt kunnen worden om informatie over Amerikanen te verzamelen. Afgelopen week is de spanning tussen China en de VS opgelopen na invoering van een omstreden wet in Hongkong door China. Het onderzoek kan leiden tot een verbod op TikTok in de VS. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land. De temperatuur ligt rond, ligt rond de 12 graden. Overdag blijft het regenachtig en is het met 18 graden vrij koel.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 what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me feeling right. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me. special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right. Young money, young money. shimmy ya, drink. Swalla la la, drink. Swalla la la, swalla la la.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 Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía. Mira, mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo de ahí Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. eres tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. 106.9. Dit is ZFM. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go don't tell me it's too late.